Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Parijs staat de Notre-Dame in brand. Het vuur is ontstaan in het dak dat inmiddels samen met een torenspits deels is ingestort. Sinds het begin van de brand rond 7 uur vanavond probeert de brandweer eh, de kunstwerken in de kathedraal te redden. Over slachtoffers is nog niets bekend. De brand in de Notre-Dame is mogelijk ontstaan bij werkzaamheden. De rook is in grote delen van Parijs te zien. De vroeg gotische kathedraal werd gebouwd tussen de 12e en de 14e eeuw en zijn van de belangrijkste toeristische attracties van de Franse hoofdstad. Elk jaar komen zo'n 13 miljoen bezoekers. President Macron heeft al zijn afspraken voor vanavond afgezegd en is naar de Notre Dame gegaan. Hij sprak van brand in een deel van ons. Het aantal gevallen van mazelen is wereldwijd sterk aan het stijgen. In het eerste kwartaal van dit jaar waren het er vier keer zoveel als een jaar eerder, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens de WHO zijn er nu ruim 112.000 mensen besmet met de mazelen. De organisatie vindt dat er veel meer moet worden ingeënt... en wijst op recente uitbraken van de ziekte in landen als Ethiopië, Georgië en Thailand. En ook in landen waar kinderen doorgaans goed worden gevaccineerd zijn uitbraken, onder meer in de VS. Eigenaar van modeketen Miller Monroe, Vidrea Retail... heeft uitstel van betaling aangevraagd. De directie hoopt daarmee een faillissement af te wenden. Miller Monroe heeft 72 vestigingen in Nederland en 160 in Duitsland. Er werken 550 mensen bij het moederbedrijf Vidrea. De winkels van het bedrijf zouden voorlopig open blijven. Sportkoepel NOC-NSF heeft een nieuwe voorzitter, Anneke van Zanen. Ze is de opvolger van André Bolhuis, die negen jaar geleden voorzitter werd. Van Zanen komt uit de handbalwereld. Ze speelde bij het Haagse Hellas en was er ook voorzitter. tussen 2010 en 2016 was ze bovendien al penningmeester van NOC-NSF. Het weer vanavond en vannacht vrij helder. Het kan afkoelen tot een graad of twee. Morgen eerst zonnig, later in het zuiden stapelwolken... en tegen de avond kans op een bui. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het op.